Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het gelijk van de een betekent niet automatisch het ongelijk van de ander. Dat zei koning Willem-Alexander vanmiddag in de troonrede. En het ging daarin veel over polarisatie. Helaas lijken in Nederland mensen steeds vaker tegenover elkaar te staan. Op straat, online, op universiteiten en, niet in de laatste plaats, ook in Den Haag. Het kabinet is ervan doordrongen dat dit ook van zijn kant vraagt om een open, luisterende houding en tot compromisbereidheid. Volgens politiek verslaggever Arjan Noorlander hoor je daar kritiek van de koning in. Hij zegt het netjes, maar eigenlijk eh, hoor ik toch vooral een, een keiharde tik op de vingers voor hoe de politiek de afgelopen periode heeft gefunctioneerd. Namelijk niet. Ehm, en dus zegt hij eigenlijk, als ik het wat huiselijker zou zeggen, jongens, je doet nou een beetje normaal en ga eens problemen oplossen in plaats van alleen maar tegenover elkaar staan. Het gevolg van dat tegenover elkaar staan is is wel dat het kabinet gevallen is. Prinsjesdag is intussen nog in volle gang. Over een half uurtje gaat de demissionair minister van Financiën met de miljoenennota naar de Tweede Kamer. Israël is bezig met een grote aanval op Gaza-stad. Premier Netanyahu zegt dat hij de infrastructuur van Hamas wil vernietigen. Er zijn niet alleen bombardementen vanuit de lucht, maar er zijn ook tanks gezien in de straten. Deze expert noemt het een grote klap die eraan zat te komen. Die grote eh, torens die in Gaza-stad stonden en die door het Israëlische leger als een bedreiging werden gezien... omdat die door Hamas zouden kunnen worden gebruikt om de omgeving te overzien... die zijn allemaal neergemaaid inmiddels. En eh, nou ja, dan is dit eigenlijk eh, de, de vanzelfsprekende volgende fase die begonnen is stad zijn al meer dan 350.000 mensen het geweld ontvlucht. In die stad woonden eerder naar schatting een miljoen mensen. En bij Urk zijn gisteravond vier jongeren gered... die op het water in de problemen waren gekomen door de harde wind. Vlak bij de haven viel de motor uit en hun boot sloeg door die hoge golven tegen de keien aan. De jongens moesten zich stevig vasthouden om niet overboord te slaan. Toen ze werden gered kregen ze een tik op de vingers van de KNRM. Die reddingsmaatschappij zei dat het niet verantwoord was om het water op te gaan. Het weer nog, veel wind dus, met vooral in het midden en het noorden van het land.